1 op de vijf patiënten heeft achteraf spijt van die keuze. Dat blijkt uit onderzoek van de NFK, een koepel van kankerpatiëntenorganisaties. Volgens NFK is er weinig begrijpelijke informatie beschikbaar over ziekenhuiskeuze. Artsen moeten daar volgens de organisatie wat aan doen. En verder worden patiënten volgens de NFK lang niet altijd doorverwezen naar het ziekenhuis met de beste specialisatie. Rusland en Oekraïne hebben een akkoord bereikt over een wapenstilstand. Op een bijeenkomst in Parijs beloofden ze dat de situatie in het oosten van Oekraïne onmiddellijk wordt gestabiliseerd. Voor het eind van het jaar moet er een volledig staart het vuren zijn. Over wie er daarna de basis zijn geen afspraken gemaakt. Donald Duck, Libelle, Margriet en Nu.nl komen in Belgische handen. DPG Media, de vroegere persgroep, koopt alle Nederlandse onderdelen... van uitgever Sanoma voor meer dan 450 miljoen euro. DPG Media, dat eerder de persgroep heette... is eigenaar van AD, De Volkskrant en Trouw. Een hoogbegaafde jongen van 9 uit Amsterdam... die aan de TU Eindhoven studeerde... is daar per direct mee gestopt, meldt het Parool. Het was de bedoeling dat Laurent Simons de jongste student ooit zou worden... die de opleiding Electrical Engineering zou afmaken... in de recordtijd van 9 maanden. Maar de ouders en de universiteit hebben ruzie gekregen. Volgens de ouders beschuldigt de universiteit hun kind van plagiaat. De TU Eindhoven vindt de ouders te ambitieus. Het kind moest voor zijn tiende verjaardag op tweede kerstdag... nog een aantal ten tentamens halen. En dat veroorzaakte te veel druk. Het weer, eerst wat zon, vanavond van het westen uit regen... en het wordt een graad of 6. In de loop van morgen vaker droog en wat zon en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits is inmiddels achter de rug. De meeste dagelijkse files die er nog staan in Noord-Holland... veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten vertraging... En er staan nog een paar langere files. Want op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is de vertraging een kwartier... tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes... Op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom heb je ook een kwartier op onthoud. Daar rijdt het langzaam tussen Wouwbrugge en Leimuiden. En 10 minuten tijdverlies op de N230 van Maarsen naar Utrecht. Het rijdt langzaam tussen Maarsen-Dorp en de aansluiting met de A27.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 We hebben Varenheid, we hebben Ten CC, we hebben Paul Simon, Ellen Clark... En nog eh, hier en daar een vrolijk eh, kerstliedje tussendoor. Eh, om de sfeer te verhogen. En ja, dat is alleen maar leuk. Amerika hebben we nog. Sam Smith. Ja, ja, ja, ja, ja. Niet gering allemaal. En ja, er zijn een hele hoop leuke dingen nog in Zandvoort te bleken, komende weken. Tot het eind van het jaar. want de, kerstbaan, de schaatsbaan gaat weer open. De 14e. Dus dat wordt natuurlijk eh, een groot feest. En daar is eh, ZFM ook eh, regelmatig te vinden. Met leuke uitzendingen. En ja, we blijven natuurlijk op het nieuws zitten. Hier bij ZFM. Hier is vrijheid. En keeping the dream alive. Nou, dat is niet tegen Dovermans oren gezegd, dames en heren. Zes minuten over negen bij ZFM. In de morgen het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag. Maar dat wist je waarschijnlijk al. Hou hem erop, hè. Hou hem op ZFM. Dream Alive. En het mannetje die turend over zee keek, is weer terug. Hij is weer eh, op zijn oude plek eh, teruggezet en hij is eh, een beetje gerestaureerd. Altijd leuk. Goedemorgen, Judge. How are you today? 10cc bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nou, laat maar horen dan. Hey? so I let her be. I couldn't stop it, so I let ik ben Bij ZFM in de morgen. De leukste muziek. En de beste muziek. Paul Simon. 50 Ways to Love Your Lover.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 Het is kwart over negen, 16 over negen om eerlijk te zijn. En eh, je wist dat je luistert naar ZFM. En in het eh, museum van Zandvoort is eh, op dit moment eh, keizerin Sissi te bekijken. Een mooie tentoonstelling, een kleurrijk en tragisch leven van de keizerin. Veel te zien ook over het verblijf van Sissi in 19, of 1884 en 1885. Het is hier al een tijdje geweest. Ja, ja, denk daar niet licht over. Hier is Ellen. Oh, papa, sit down. and hear my song.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 Hele Juist. fijne feestdagen. Hier bij ZFM hoor je de kerst op de radio. ZFM. Hele fijne feestdagen. Hele fijne feestdagen bij ZFM stukje klassieke muziek. Misschien is dat wel een goed idee. Bij ZFM, dan komt iedereen aan zijn trekken. Except van Hendels Messia. Prachtig, prachtig. Nu al, nu al. Goedemorgen, om tien voor half tien. Hier is Barry Manilow. Is het orkest eerst. Straks Barry. Barry. Barry. Tonight the stars shine for the children and light the way for dreams to fly. Tonight our love comes wrapped in ribbons. The world is right and hopes are high. And En excerpts from Handels en Messia. Mooie plaat hoor, mooie plaat. Back when I was in the academy, All right. we would follow every toast with a song. Ah, that's nice. Here's Pogo. Oh, Data and Picard. ZFM. jouw radio. Sheila. It's always good for the gander. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Half tien. ZFM. Even meedansen, jongens. Swing als een weer. Half tien mag dat. En het zonnetje schijnt. Wat willen we nog meer? Kopje koffie erbij. Ach, feest. Oh, baby. let me love you till get right. Can't you let the others with you is where I got to be. Yeah. Oh, sugar, where you been? Hanging out with male friends. Listen, somebody's gonna hurt you the way to keep hurting me. love you till the dead of night. can't you let the others be? 'Cause with you is where I got to be. Yeah. Oh, baby, understand that I want to be the only man. You think you're pulling over on me? Well, honey, baby, just you wait and see. And we sing, oh Goedemorgen Zandvoort. Cordon, eh, het, eh, het, eh, het, het, zeg maar, de, de, de vakantieman. Die tekent voor een bouwen hotel op het Badhuisplein. Ja, daar komt een mooi hotel van Coron. Wel leuk hoor. En mooie commerciële ruimtes erbij. En, allemaal vrolijkheid jongens. Zandvoort gaat de goede kant op. En dat willen we. En natuurlijk volgend jaar de Grand Prix. En niet alleen de Grand Prix, hoor, want het circuit is natuurlijk een stuk mooier gemaakt. We eh, hebben ook alle andere mooie eh, wedstrijden. Hier is America and the horse we don't name. America. en the Horse With No Name. 1972 alweer. Prachtig nummer, prachtig nummer. Zo sfeervol ook. Of we met z'n allen weer in de genomen zitten. Weet je nog? <laughs> Dat waren nog eens tijden, maar dit zijn ook mooie tijden hoor. Kijk maar naar buiten. Voel het ritme van de kerst. Ja hoor, het ritme van de kerst bij ZFM. Ricciardo en Angela. Sean Snowman. Beetje kerstgevoel, eh, sfeer. En eh, zondag 29 maart kan je met je fiets over het eh, circuit van Zandvoort, een nieuwe circuit. Nou, dat is gaaf hoor. Want het wordt een mooi circuit zeg. Waanzinnig. Prachtige kombochten, twee kombochten. Ja, dat gaat wat worden hoor. Met, op 1, 2 en 3 mei. Dat wordt wat. dus nog even wachten. En, eh, moeten even de winter door. En we hebben nog de feestdagen natuurlijk.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 not this crazy you up met, de eh, eh, eh, moet je met je tong tussen je tanden zeggen. Hè? Met, met. How do you sleep? Hoe slaap jij? Nou, ik heb vandaag geknord zeg. Vannacht. Zo. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen.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 En de leukste kerstmuziek. Hier is de Jingle Bell Rock. Van Bobby Helms. U kent hem wel. Integraal Helms. maar ze speelt leuk orgel. Maar waarschijnlijk zingt hij ook niet. Dus dat is lekker. ZFM, het geluid van Zandvoort. uitvoering van het vrolijke liedje Jingle Bells Rock. Bobby Helms heet de vrolijke trans. En hij zong 4 minuten 2 seconden lang de Jingle Bells Rock. Zo, wie gaat er even de bocht door. Talk Talk bij ZFM. Such a shame. Such a shame. I'm in a Shame, Talk Talk bij ZFM. Al een tijdje geleden alweer. En dit is ook een vrolijk deuntje. Het is een niks aan de hand deuntje. Om te zeggen dat het eh, programma Goedemorgen... zaterdagmorgen tussen 10 en 12 eh, te beluisteren is. Ah, de, mannen komen binnen. Het wordt, wordt, het wordt nog eens gezellig hier. Moet niet gekker worden. De beste muziek hier bij ZFM Air Supply. Misschien ken je hem wel. Draai wel eens meer. All Out of Love. Beetje rust in de hut. Het is prachtig weer, jongens.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 En zo sfeervol. En een staand eind, zoals ze dat noemen. Ja, en... Ja. En de laatste. Voor eh, tien uur. Dat is steeds... Live George Michael. Helaas, niet meer onder ons. Elton John, eh, gelukkig wel nog onder ons.